van die altijd echte aan. Hij hield niet van familie, van kinderen hield hij wel. Hij bleef zijn hele leven een echte vrijgezel. Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou mop en verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen pep het was al.